Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een lid van motorclub No Surrender is veroordeeld tot 18 jaar cel... voor de moord op een clubgenoot. De eis was 25 jaar. Volgens de rechter staat vast dat de veroordeelde zijn slachtoffer doodschoot... bij een camping in de buurt van vliegbasis Gilserijen. Na maanden werd hij in Roemenië gearresteerd. Het Motief voor de moord is nooit duidelijk geworden. De rechter in Breda gaat ervan uit van een afrekening in het criminele circuit. Een volleybaltrainer in Brabant moet terug de cel in. De man uit Berlicum wordt ervan verdacht dat hij stiekem naaktopnames van jonge speelsters heeft gemaakt. In afwachting van zijn proces was hij vrijgelaten, maar het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep, omdat misbruik en zedenfeiten in de sport ernstige zaken zijn. Het onderzoek verloopt stroef, zegt het OM. Zo weigert de verdachte zijn wachtwoord voor de computer te geven... waardoor de politie nog geen toegang heeft tot de gegevens op zijn computer. Tot nu toe hebben drie meisjes van 14 en 15 aangifte tegen de volleybaltrainer gedaan. Luchtvaartmaatschappij EasyJet richt vanwege de brexit een zustermaatschappij op in Oostenrijk. Het bedrijf opent een kantoor in Wenen en hevelt een deel van de vloot over. Het hoofdkantoor van EasyJet zit nu in het Britse Luton. EasyJet is bang voor moeizame onderhandelingen over landingsrechten als Groot-Brittannië uit de EU vertrekt. Door naar Oostenrijk te gaan wil het bedrijf zulke problemen omzeilen. Ajax speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympique Nice. Eind deze maand is de uitwedstrijd in Frankrijk. Een week later spelen de teams in Amsterdam. Vorig jaar werd Ajax in de voorrondes uitgeschakeld door FK Rostov. Voorafgaand aan de loting in Nyon betuigde de Europese voetbalbond UEFA zijn medeleven met Ajaxi Nouri. Gisteren werd bekend dat hij blijvende hersenschade heeft opgelopen. Het weer, buien met kans op onweer, later van het westen uit droog en meer zon. Het is 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Hilversum en Afrit Bunschoten, 10 minuten vertraging. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoeverlaken, 10 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, een kwartier. Op de ring van Amsterdam tussen Kadoelen en Amsterdam Hemhavens, 2 kilometer file. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht 2.